de Griekse onderhandelaars zijn naar huis gegaan. Griekenland blijft weigeren met echte hervormingsplannen te komen op het gebied van de pensioenen, de btw en de arbeidsmarkt. De EU eist die hervormingen voordat Griekenland een nieuwe lening krijgt. De marechaussee heeft vijf schoonmakers van Schiphol aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze luxe artikelen, eten en drinken uit vliegtuigen hebben gestolen. Hoeveel er in totaal is gestolen wil de niet zeggen, maar sommige artikelen waren meer dan 1000 euro waard. De spullen werden later op internet te koop aangeboden. Bij drie huiszoekingen in Almere, Amsterdam en Hoofddorp zijn gestolen spullen in beslag genomen. De marechaussee zegt dat het onderzoek nog niet klaar is en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Utrecht mag oude dieselauto's blijven weren uit de binnenstad. Sinds 1 mei krijgen automobilisten die met een diesel van voor 2001 toch door het centrum rijden een boete. Oldtimer Club Knak had een kort geding aangespannen... omdat de zogeheten milieuzone nutteloos zou zijn. Maar de rechter ziet geen reden om de zone te verbieden. Wel vindt de rechter dat het effect van de milieuzone uitgebreider bestudeerd moet worden minister Ascher van Sociale Zaken ziet niets in het idee van het Centraal Planbureau om de WW stapsgewijs te verlagen om zo ouderen aan het werk te krijgen. Het CPB pleit daarvoor de WW-uitkering steeds verder te verlagen, naarmate iemand er langer in zit. Zo zouden mensen eerder geprikkeld worden om een nieuwe baan te accepteren. Minister Ascher zegt dat het probleem niet is dat mensen niet willen werken en moeten meer banen komen. Het idee van het CPB is daarmee van de baan. Het weer, ook vanavond zonnig met een afnemende wind. Morgen opnieuw volop zon bij 25 tot 30 graden. Op de Wadden wat koeler. Tegen de avond kans op een onweersbui. In het weekend wordt het minder warm. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het gaat nu heel snel de goede kant op met de avondspits in de Randstad. Er zijn nog maar een paar files die meer dan een paar minuten vertraging geven. De A1 is er een van. Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en knap het Muidenberg 4 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Dorp 2 nou, een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Diemen tussen Belmermeer en knooppunt Diemen 2.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 En ze hebben een Zweedse tournee. heel erg leuk is dat ze in augustus ehm, te zien zullen zijn in Once Upon a Time in the West in Rotterdam. Dat zal in augustus, het laatste weekend van augustus, zal dat plaatsvinden. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal leuk worden. Ehm, natuurlijk ook hier in dit uur aandacht voor de muziek van de Young Folk. Eh, we zijn eh, vanavond eh, wat, wat langer dan gebruikelijk. Heeft daarmee te maken omdat deze jongens heel graag wat willen laten horen. Nou, dat hebben we net kunnen horen. een van de initiators hierachter is Frank Bond van Alaska geweest. Dus ja, en als Frank Bond wat zegt, dan moet je gaan opletten. En dat is ook de reden waarom wij ze hier hebben gevraagd. Vanavond hier bij ZFM Zandvoort in de avond schuine streep Alternative FM. Dus we zijn al bezig. Straks eh, om 8 uur komt Low Edic Sound System. En dat is een jongen hier uit de buurt, uit Haarlem. Want die heeft eh, eh, het afgelopen seizoen meegedaan aan de Rob Akda Award. 20 jaar bestaat dat alweer. Dus dan weet je ook uit... <coughs> sorry, welke wind de richting... welke wind dat weer waait. overigens had ik van de week ook een... Gisteren geloof ik had ik iets gepakt eh, gezet op Facebook. Eh, we gaan even terug naar 2009. En toen was ook iemand eh, gelukkig geweest door de Rob Akda Award te winnen. Haar naam was Suus de Groot, of is Suus de Groot. Want ze is er natuurlijk nog steeds. En Sus had toen een band, John Doe's Revenge. En eh, die band die hebben we toen eh, hier eh, in de oude studio van CFM ja, moeten plaatsen. Waarbij we wel, wel een deel van de studio hebben moeten verbouwen. Dat was een, een, beetje het idee van Menno Hoekstra. een van onze voormalige presentatoren van dit programma. En ja, niemand minder dan Marcus van Dam. Die mij ook vanavond weer... Eh, ja, eh, we doen het uiteindelijk met z'n tweeën. Marcus van Dam is er ook nog steeds. Eh, maar de deur moest eruit. En toen kon het drumstel erin. En uiteindelijk hebben we die deur van de studio... hebben we weer ergens als een soort tussenschotje geplaatst. En daar zat Suus dan achter. maar het was mij al eigenlijk duidelijk van... hey, zij wil toch iets gaan betekenen in die muziek. Ze had uh, wel hele duidelijke ideeën van, van ja, dat zij graag muziek wilde maken. Nou, dat heeft ze bewezen. Want ze kwam op een gegeven moment Linda van Leeuwen tegen van de Bombay Show, Pig. En toen is het echt gaan lopen met eh, de muziek van Sue the Night. In 2011 stonden ze in de finale. Hebben ze eh, ook eh, vier van de vijf nummers die Suus toen bij ons eerder in dat jaar bij CFM Zandvoort heeft gespeeld. Heeft ze daar laten horen in die finale van de Grote Prijs van Nederland. Maar het gaat zo verschrikkelijk hard met Sue the Night. ze zijn zeer stellend bij 3FM geweest. En ja... Thijs van Liemt, de muzieksamensteller of de muziekplanner bij 3FM. Die eh, vond het eh, zo verschrikkelijk goed werk dat hij zei van... ja jongens, eh, maar wat er ook gebeurt, gebeurt. En niet alleen hij, maar ook binnen 3FM hebben ze op een gegeven moment de handen op elkaar gekregen. Suus de Groot en Sue Night is de band van 2015. En dat zei ehm, Annemieke Schollaert. Nou, wat dat betreft niks bewezen. Want van de week zat ik in de auto en Paul Rabbering. Daar eh, was het ook al eh, weer om begonnen, want daar heb ik het hem eh, gehoord. Here's Fool's Gold. De nieuwe, de nieuwe dus van Soudanaar. was helemaal. deze Suus eh, de Groot met uh, eh, Soedenite. <laughs> ja, dat, daar had ik dus iets eh, erachter moeten zitten. En dan gaat even niet op zitten letten. Ja, dan krijg je dus dit soort flauwekul. Ja, <laughs> dat is heel lust, listig. Maar ik heb daar wel wat voor. want zij zijn ook geweest. En dan heb ik het over <clears throat> Julius. En we gaan toch even weer eens even terug in de tijd. Vorig jaar waren ze hier live in de studio. En toen klonk het als volgt. Hier is I Can Get Enough. I give it to you all the time, but it's never enough. And you, you know exactly what I'm gonna go through, doing the things that you want me to do, but it's never enough for you to get on by. You got me on the see. It's so exciting that she carries the key, but it's never enough. And she, she is the leader of her own monarchy, and she got all the technology, see, to hold me in her sight, hanging chained to the zit ook nog een Zandvoorts randje aan aan Julius. Want Erik Merenboer die is getrouwd met een Zandvoortse. Ja, zo simpel kan het eigenlijk allemaal zijn. Julius is uh, serious talent eh, geweest bij, eh, bij 3FM. De grote Nederlandse muziekzender. Voor de young folk who just appeared here in, for the second half here in, in our show. We got, our, uh, we got our coffee. <laughs> you have our, you have uh, our coffee. All right. And did it taste uh, well? Delicious. Yeah. All right. All right. Um, yeah, I just uh, told uh, the the Dutch uh, listeners here, Julius, the the band you heard just a few minutes ago, they are serious talent. here in Holland, we have a big radio um, show, 3FM, yeah. 3FM, and 3FM is the de country, uh, eh, the nationwide eh, radio, radio, network here in Holland. So that's the reason why eh, we have in an earlier stage just here uh, in our show. Uh, ja, ja, wat wou je zeggen, Marcus? Oh, oh, sorry. Ja, ja. about 3FM, they're like the, the big radio station, so they're not public, or they, they're a public radio station as well. Yeah, yeah. Uh, and we make it a sport to get like artists earlier than they do, <laughs> so we got them first. <laughs> and lately it seems to work pretty well, so. Yeah. Good. Yeah, that, that's, uh, it, it's uh, just uh, it, it, just going uh, going fine here for uh, for uh, just uh, for those. Yeah, we were also discussing our studio backstage, so and apparently we have the bigger studio. Yeah, ah. it's, a, ah. it's a lovely studio. Yeah, all right, right. And we're being filmed here as well, so maybe maybe you'll be able to show everyone. Yeah. All right. Now, um, I will ask one of the three guys uh, which song, which two songs uh, are you playing next? Uh, the next song we're going to try is uh, another new song. It's called All Welcome Here. All Welcome. And then we're going to go and play a song from the album uh, Little Battle, which is called Way Down South. All right. Let's do. the signs to read all oh, come here Take a walk with me, show me my path true. So many changes, said I see so few I'll be home soon. Yeah. Thank you. Great, great. The second one is also, but done from your latest album, i yeah. heard. So it's uh, from the album uh, called Little Battle. A Little Battle? Yeah, this song is called Way Down. So with this release... 2014? Yes. Yeah. All right. Last year, eh? Yeah. You know more than us about the band. <laughs> yeah, but because I have also have a page uh, on Facebook uh, <laughs> I open here, so <laughs> that, that's the reason why. Oh uh, well, the second one from the last part. Here we go. All right. was novelty, and I stayed waiting. Yeah, yeah, yeah. She got dressed up and we went out, and she said, Let's make a mess of us, and maybe some truth come out. Well, I said, I'll be waiting. Yeah, yeah. It got please could you tell me well, if I don't know please could you tell me please let me go you said some way this could be from your shoulders if you would please if you take good care of yourself saw was so simple. Now, what did we do wrong? Well, when we were together, now how fast we've grown up. I still remember my mother screaming from my door, Well, you're gonna hurt yourself. Come down from there, you're gonna hurt yourself. <laughs> that was pretty nice. Uh, I think that was the, the, the song which also uh, appeared on Featured YouTube. On that show. Yeah, the, uh, <laughs> was that YouTube. also on the YouTube uh, with the, the lady in the pool? In the, in the, yes, in, the, in, yes. the, water pool? Yeah. Mm. yeah. Mm. All right, all right. Then I know. uh, <laughs> we'll talk about in a, in a few minutes later. Uh, because I also had to uh, answer a personal message to our next uh, uh, next guest in our show. Uh, he will be uh, one next. goed, dat was eventjes voor de mensen ook aan de andere kant. Dat, dat ik ook eventjes moet klaarmaken voor Dylan van, Want die komt zo direct eraan als het gaat voor een, voor een gedeelte van Low Eric Sound System. Dat dus zo, zo, dadelijk. Maar we gaan zo dadelijk ook nog even praten met de, de heren van de Young Folk. Want ja, ze zijn geweest. Maar we willen toch nog even het een en ander nog aan ze vragen. Dus, eh, dus eh, ze komen zo eh, naar de, de radiomicrofoons hier. Want ze staan nog bij de microfoons aan de andere kant. maar we gaan natuurlijk ook nog even muziek draaien. Zoals dat, dat we doen. Twee stuks. eerst weer een primeur. Want ik geloof dat ik wel weer de eerste ben die dit mag draaien. Hier is Halfway Station en een nieuwe. Ja ja, hun nieuwe Sister Don't Cry. home. And some things never cease to hurt when they're getting close to home. Sometimes you best leave well alone when it's getting close to home. hier ooit eh, geweest. Eh, Erik de Vries met eh, een hele mooie Close to Home. hij doet onder andere de, wat sessies in Utrecht met singer-songwriters. Ik geloof dat hij dat doet in Cargador. ben ik even gauw de naam weer kwijt en dan zit het ergens in mijn hoofd. En dan kan ik het gewoon niet uitproduceren. Dat is wel heel erg fijn. Maar goed... Ehm, inmiddels uh, ook eh, binnengekomen Dylan Zonnevan. Hij is eh, van Low Eric Sound System. hij gaat zo direct een beetje een aangepast verhaal doen. ja, ja, ja, kom maar binnen Dylan, kom maar binnen. Dus, dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. maar hij zal zo direct tussen 8 en 10... Heb je het, ja, nee, kom maar gewoon binnen. Ik, ik, ik, praat het gewoon aan elkaar vast hoor. Wat maakt mij dat nou uit? Dus, maar ik ben blij dat je er bent. je zal hem van een afstand nu horen. Heb je het kunnen vinden joh? Ja, tuurlijk. Nou oké. Eh, zo dadelijk eh, gaan we dus om 8 uur eh, met hem even aan de slag wat betreft zijn muziek. Want wij waren toch al erg gecharmeerd toen hij daar bij de Rob Akda Award bezig was. nu hebben we nog iets van, van een gast van een paar weken terug. Toen was hij samen met Rai Saitoshi hier. ik heb het over Luc Nijman. Hier is Love in Blue. Love is nothing like the sun This love is nothing like the moon This love is nothing like the universe I give you love in blue shadow on the meek. Love casts no shadow on the poor. Love casts no shadow on the wealthy. Love has no shadow behind this love comes from the soul. And then I said to Luke Nyman, your voice and your uh, yeah, your voice is a little bit like David Sylvian from Japan. And he was astonished when I told him uh, that his uh, his voice was a little bit similar to uh, David Sylvian. But if you listen to to this song, you know why I compare it with uh, David Sylvian from Japan. Mm. It, he also the the sound uh, like David Sylvian in his voice. Mm. Or is it just uh, what uh, what I am? I'm talking bullshit or something. <laughs> you know, you know, you know better than us. All right, all right. we trust you. <laughs> Oh, all right. Uh, the young folk, uh, they still are here in our studio. Um, uh, it was just four great songs. Thank you very yeah. much. Thank you. Thank you. I can taste and I smell uh, your country, uh, Ireland. In our songs, <laughs> yeah, in in your songs, you can smell our country in our songs. Yes, also I can also smell your country in your, <laughs> in your songs. yeah. <laughs> um, it it will be uh, a, uh, a, lot of music uh, the the next forty eight hours for yes. us. Yeah, yeah, yeah. Well, it has been for the, the past forty eight. Yeah, last forty eight hours. Yeah. yeah. Um, also, the last 48 hours. Yeah. Uh, uh, are you also in another uh, radio shows? Uh, we have been. Uh, don't ask us the name of the radio show right, because we can't remember. yeah. <laughs> <laughs> We've done a fair few. Yeah. yeah. Uh, what is your impression about the Dutch? Um, <laughs> well, okay. Yeah. Um, no, you you've been you've been very friendly to us, very kind to us here. So All I right. mean, it's uh, all right. I mean, <sighs> where we played in the the, the Paradiso. Um, oh yes. Uh, a couple of months ago. Yeah, like uh, our, our, first gig in Holland yeah. was in the main venue in the Paradiso. So yeah. I mean, uh, yeah, we can speak more highly of uh, the uh, Dutch. <laughs> yeah, all right. Yeah, Par Paradiso is uh, is the Dutch the Dutch music place yeah. to be. Yeah, Alaska will be playing in the big uh, hall. Yeah, uh, we played in the big hall. Yeah. Uh, you also yeah, play, they will be uh, playing in the big hall in December this year. Cool. Yeah, yeah, it's amazing venue. Yeah. Amazing venue. Yeah, yeah I, I know. It's it's uh, it's it's just like uh, if you in in the holy, holy ground. Grail. Yeah, yeah, holy, yeah. Holy, Grail, Grail and, and you're, sta staying also in on holy ground here in, uh, uh, in, Dutch. Dat uh, that, is de impression. ik vroeg eventjes wat hun indruk waren. Ja, we hebben zoveel gezien van, van Nederland. Vraag me niet, eh, zegt, uh, zegt Paul, van eh, welke radiostations het zijn geweest en, en noem maar op. Maar het was best wel <laughs> ja, behoorlijk stevig, ook de laatste 48 uur. Want ook de komende 48 uur wordt voor de Young Folk best een, een ja, een pittige opgave. Want ze zullen morgenavond in de, de Piers te horen zijn. En dan hebben ze zaterdag, en dan komen ze Marcus van Damdam Dam met the pictures uh, and uh, then, then he will be the photographer uh, on the on that area. So <laughs> you will you will meet him two times yeah. on Saturday in in Velsen. Um, um, your music and in in Ireland, are you a big, a great band uh, to compare with, for instance, you two? Are no. we as big? <laughs> Yeah. yeah. <laughs> Uh, I don't no, think so. No, no, yeah, no. We're, we're, bigger in Holland than we are in, oh, yeah, uh, than we are in Ireland now. Oh, yeah. yeah. Apparently, yeah. Yeah. <laughs> uh, is it also uh, tough to get through to uh, get some airplay in your home? It's yeah, uh, it's very difficult. Yeah, yeah? Um, it's, it's, like everywhere. It's it's like everywhere. Kinda, yeah. You have to mm. build your profile. Yeah, just hopefully presenters or yeah, um, hear of you and mm. like the music. But are there more bands uh, playing folk music in yeah. Uh, in Ireland? Yeah. yeah. so many we can't name. It was the same everywhere in yeah. England too, and mm. here I hear folk music is pretty. Yeah, also here in Holland is uh, also very much folk music. Mm. Yeah, yeah. Uh, ja, ik vroeg even of, eh, of het een beetje uh, of het lastig was. Eh, in vergelijking met, met ja, moet dan eventjes een vergelijking maken. Maar dan neem ik, noem ik gelijk toe Maar dat is natuurlijk geen vergelijking. Daar staat geen maat op. maar Paul zegt ook van ja, in Nederland zijn we groter dan in ons eigen land. en Anthony zei eigenlijk ook van ja, eh, er zijn zoveel folkbands in Ierland eh, dat je, ja, je moet echt eh, op een gegeven moment heel duidelijk een eigen stempel drukken op je muziek. Een, een, beetje, ja, een beetje je eigen smoelwerk geven. Dat, dat is eigenlijk wat, wat ze in het kort ook zeggen. Ehm, It's very impressive this is. You're going back and forth from English to yeah, yeah. But I'm, uh, I'm an amateur in the English language, sure. <laughs> So We're an amateur yeah. in English language. Don't worry about it. <laughs> Uh, but uh, I have uh, one question. Uh, there are also uh, we have also I, I also uh, found some material on your website. Uh, the the last song you you have to uh, you play here, the way south, way down south. Yeah, that was also the the the, the, the video. Where is it uh, performed? In in which uh, area? Uh, where was, was in Sweden. In Sweden. Mm. Ah. Well, you know exactly where it was? No. Somewhere in Sweden. Somewhere in Sweden, <laughs> but but not in the, in the cold season. No, no. Apparently, apparently it was freezing uh, the day they shot it. So uh, the, the the clip where they're in the hmm. uh, in the in the lake mm -hmm. apparently was really cold, and they had to look like they were enjoying it, but they weren't enjoying it at all. Oh, they don't no. didn't enjoy didn't enjoy it at all. No. <laughs> freezing. It was it was eh. shot in the winter. Yeah. <laughs> Is that uh, was that uh, your uh, idea to shoot the clip there? Yeah, uh, we, uh, and we said wait till winter, <laughs> and then you can get into the water. No, it, uh, well, you make some lot of friends in <laughs> Sweden. it was like a very Alfred Hitchcock <laughs> decision, you know. all right. Um, is there a chance that you also um, in the near future that you will play with, for instance, Alaska? Uh, is, would that be hope, possible? Yeah, hoping. Yeah, um, myself and Tony, we were up in uh, Volendam mm -hmm. two nights ago. We were hanging out with Frank. Yeah. Um, and on his radio show, um, we were talking about Teethless Radio. Yeah, we were talking about doing a few shows together, maybe um, yeah. the end of the year or just or the middle of next year. Right. Um, but it is it, it's a lot of planning that has to go into it because both bands are very busy, so we just need to mm -hmm. pick maybe two or three weeks out of our schedule and say, right, this is what we work towards. Yeah. And we pick 10 gigs, 10 shows around, even five shows in Holland and five shows in Ireland. Yeah. And bring us back and forward, which would be good. Uh, how do you relate it to each other? Uh, uh, Frank Bond from Alaska and your... How do we um, find out about yeah, each other? Uh, how do you find each other? Um, I just put a little comment on our Facebook uh, two or three months ago asking people of the Netherlands, is there any new music, any good music I could listen to, <coughs> or if we could listen to? And um, a lot of people were saying, check out Alaska, check out Alaska. They're very similar to yourselves, and mm-hmm. so um, yeah, that's that's actually how came about. Just listen to the music, really, really good band, and really, really nice people. Yeah. Yeah, I know, I know. Who uh, Frank is also the initiator uh, of this evening. So uh, he he was uh, he was uh, getting me the personal message from there you go. Get the young folk <laughs> in your program. So uh, I have to say uh, many thanks to Frank Bond uh, from Alaska. That's, it was great to have you here in uh, in our show. It was lovely to be here. Yeah, and I uh, gonna go for a swim now. All the best wishes for the next two days. Thank you very and much. And maybe so we'll meet each other at Festival the Brave. yeah, in no, oh, August. Yeah, in August. Yeah, yeah. you're going to be there, yeah. Uh, I, I think that I will be there. Well, that'd be great. Come meet us. We have a beer. oh, yeah. <laughs> of course. But I'm not uh, drinking beer. Okay, coffee. What, what are you uh, drinking? <laughs> cold water. cold water. <laughs> Well, we, okay, you can have a cold water. We'll have yeah, all right. Thank you very much. Uh, dat waren ze, de, de young folk, uh, hier in, uh, in, uh, in het uh, programma. want we hebben ze nog even gevraagd hoe ze hoe eh, hij eh, en hoe zij aan Frank Bond zijn gekomen. Nou, dat eh, heeft te maken met wat muziekuitwisselingen. En dat was de reden over waarom, waarom ze aan elkaar zijn gekomen. En dan heb ik ook nog de vraag gesteld is er nog misschien een kans dat ze, eh, dat ze nog eh, bij elkaar eh, ja, in, een, in één avond te zien zou zijn? Je weet het maar nooit. Dus dat is nog altijd de vraag in, dat, in dat opzicht. Nou hebben we dus Bekenstein Pop. En een van de mensen die daar uit de buurt komen is, of komt, is Fabiana Dammers. En dit is een song die zij geschreven heeft op basis van het hoorspel Dylan Thomas en Under Milkwood. Hier is Under Milkwood van Fabiana Dammers. night, starfall, and dreams pass by. Petticoats over chairs, mazes of colors and despair. je in ieder geval nog eh, wat eh, willen. Eh, Club Bekenstein is er morgen al. Dus morgen kun je daar al het, het een en ander al horen. Ehm, dat, dat dan sowieso. En daar moet ik echt op de gok wagen hoe lang dit nummer van Martin van der Vlucht gaat duren. Dat is The Sun Inside Your Head. en over Martin gesproken is dat hij een soort, soort van collega is van onze vriend Marcus van Dam. Eh, is dan eh, hij de hoofdtechneut bij de lokale omroep van Deventer. En dat is ehm, Marcus hier in Zandvoort. Maar Martin hij is ook een goede singer-songwriter. En eh, dat bewijst hij ook met een van zijn laatste werken, I'm a Tree. En dit is tot aan 8 uur The Sun Inside Your Head. got the sun inside our head. We've got the sun inside our head. seems to be in place. You've got the sun inside our head. You've got the sun. days can be the best. You have a choice not to feel so sad. We've got the sun inside our head. We've got the sun inside our head. We've got the sun inside our head. queen And I'm not so sure how old and you will grow. I hope you guys do, cause your heart is so true. Still float on your love when your wings surround me. The wind in my ear of your words always fair.